en een middel dat wordt ingezet tegen bepaalde typen borstkanker. Vanaf 1 september worden ze vergoed. Bruins noemt het goed nieuws dat de medicijnen nu voor patiënten beschikbaar zijn... en vindt het wel teleurstellend dat daar onderhandelingen over de prijs voor nodig zijn... en dat hij de details van de prijsafspraken niet openbaar kan maken. De Verenigde Staten hebben een middellange afstandsraket getest. De nieuwe kruisraket legde gisteren voor de kust van Californië... meer dan 500 kilometer af en trof doel, zegt het Amerikaanse leger. Het was de eerste testvlucht van een Amerikaanse middellange afstandsraket... in tientallen jaren. Sinds 1988 hield Washington zich aan het INF-verdrag... dat een einde maakte aan de Koude Oorlog. Maar begin dit jaar trok president Trump zich uit het verdrag terug... omdat Rusland zich er niet aan zou houden. Rusland veroordeelt de Amerikaanse test. Volgens Moskou kiest de VS voor vergroting van de militaire spanningen. Het meisje van 15 uit Breda dat gistermiddag thuis werd doodgestoken... kende de verdachte jongen van 16. Dat bevestigt de politie. Volgens bekenden was hij de vriend van het meisje... maar dat wil de politie niet zeggen. Het meisje overleed kort nadat ze werd gevonden. De jongen meldde zichzelf bij de politie. Hij wordt vandaag verhoord en ook wordt onderzoek gedaan bij het slachtoffer thuis. De school van het meisje in Breda hield gisteravond een bijeenkomst voor klasgenoten en hun ouders. Het weer nog, periode met zon en stapelwolken en vanmiddag mogelijk een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 20 tot 23 graden.